Levi van Eck met het NOS-journaal. De eigenaar van een dansschool in Groningen zit vast op verdenking van misbruik. Het is een man van 37. Het Openbaar Ministerie zegt in het Dagblad van het Noorden... dat er 11 aangiftes tegen hem liggen, bijna allemaal van minderjarigen. De man werd op 8 september opgepakt. Afgelopen week werd zijn hechtenis met drie maanden verlengd. Over de aard van het misbruik wil het OM niet zeggen... Medewerkers van de Groningse Street Dance School schrijven in een brief aan leden en ouders dat ze de lessen willen voortzetten en dat de eigenaar geen rol meer speelt. President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Barrett is 48 jaar en staat bekend als conservatief. Trump wil dat zij de opvolger wordt van de progressieve Ruth Bader Ginsburg... die een week geleden overleed. Als de Senaat ermee instemt, telt het Hoge Rechtshof straks zes conservatieve rechters en drie progressieve. De Senaat wil nog voor de presidentsverkiezingen van 3 november over de voordracht stemmen. De Republikeinen hebben daar de meerderheid. In Rijsbergen in Brabant is vannacht een automobilist ingereden op bezoekers van een pub. Volgens getuigen reed de automobilist daarna door, meldt Omroep Brabant. Er zouden twee mensen gewond zijn geraakt, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist zou eerst het fietspad zijn opgereden... en daarna op de bezoekers van het café zijn ingereden. De politie heeft de straat in Rijsbergen afgezet en doet onderzoek. In Den Haag is gisteravond een all-you-can-eat restaurant langs de A13 ontruimd... omdat het er te druk was. Er zaten ruim 200 mensen te eten toen handhavers kwamen controleren. Gasten zeggen dat ze meteen moesten opstaan en niet verder mochten eten... Het All You Can Eat restaurant bij Den Haag was na een eerdere overtreding al gewaarschuwd. Het weer, de regen trekt naar het zuiden weg. Het blijft grotendeels bewolkt vandaag en er wijt een matige tot krachtige noordwestenwind.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 In korte tijd zoveel gezien. Er was een lach, er was verdriet. Maar echt, het is niets waard zonder jou. Op een dag dan zal het licht uitgaan Grijp dan waarom ik zo heb gedaan. was ik de weg wel kwijt. Maar het besef kwam met de tijd. Voor jou zal ik er altijd zijn. Je bent degene die mij echt kent. Met mijn succes zonder een cent. Je laat me blijven dan zal het licht uitgaan. Begrijp dan waarom ik zo heb ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. en I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. Mm. It's not even the weekend. And I'm wearing that dress I can't afford. Giving life a new meaning without you there.